Omdat personeel van het bedrijf ook op twee andere bedrijven werkt... worden daar in totaal 40.000 dieren geruimd. In het gebied rond het bedrijf in IJsselstein zitten tientallen pluimveebedrijven. Voorlopig geldt er een verbod op het vervoeren van onder meer vogels en eieren. Een groep van zo'n 135 huisartsen in Brabant wil zelf op grote schaal gaan vaccineren... om 60-plussers eerder een boosterprik te geven. Die groep mag nu al een afspraak maken, maar is vaak pas over een paar weken aan de beurs. Het ministerie zegt dat vaccineren in principe via de GGD moet lopen... maar dat het plan van de huisartsen kan doorgaan. Voorwaarde is wel dat ze moeten zorgen dat de registratie van de vaccinaties op orde is. Nederland hoeft voorlopig niet te rekenen op miljarden uit het Europees coronaherstelfonds. Volgens Eurocommissaris Timmermans is daar nog een goed gesprek voor nodig, zei hij in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. In het fonds zit ruim 750 miljard euro voor herstel van de Europese economieën. Nederland maakt aanspraak op zo'n 6 miljard euro, maar daarvoor moet wel een plan met structurele hervormingen worden ingestuurd. Volgens Timmermans heeft Nederland dat als enige land in de EU nog niet gedaan. Raymond van Barneveld heeft bij zijn terugkeer op het WK darts de tweede ronde bereikt... en won met 3-0 van zijn Filipijnse tegenstander. Van Barneveld maakte twee jaar geleden bekend dat hij zou stoppen, maar daar kwam hij het jaar daarop van terug. De 54-jarige Barney moet nu in de tweede ronde tegen de wereldkampioen van 2018, de Engelsman Rob Cross. Het weer helder en koud met temperaturen tussen de min 2 en min 6. Ook is er vannacht kans op mist en gladheid.